Volgens ooggetuigen spoot hij met pepperspray... en veroorzaakte hij daarmee vrijdagnacht de paniek... waarna in het gedrang een balustrade instortte. Zes bezoekers kwamen daarbij om het leven. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica... zou de jongen de pepperspray hebben gebruikt om een kettingje te stelen. Ook de eigenaren van de disco zijn onderwerp van onderzoek. Zij zouden veel meer mensen hebben binnengelaten dan was toegestaan. Een meisje van 16 dat gisternacht een valse legitimatie toonde in een café in Utrecht... heeft de nacht in een Utrechtse cel doorgebracht. Het Twitterbericht daarover door een Utrechtse wijkagent... leidde tot heftige reacties, zowel negatief als positief. Volgens de politie was het geen buitensporige maatregel... maar toen de bekende Utrechter Henk Westbroek zich ermee bemoeide... kwamen de reacties los. Volgens de politie in Utrecht moeten ze ieder weekend wel tien keer uitrukken... voor minderjarigen die een café proberen binnen te komen met een vals idee. Meestal wordt de betrokken puber overgedragen overdragen aan de ouders... maar dat bleek in dit geval niet mogelijk. De veelbesproken voetbalfinale om de Zuid-Amerikaanse Copa Libertadores... is gewonnen door River Plate. De club uit Buenos Aires versloeg stadsgenoot Boca Juniors... na verlenging met 3-1. De heenwedstrijd was geëindigd in 2-2. De return zou aanvankelijk vorige maand worden gespeeld in Buenos Aires... maar vanwege rellen ging de wedstrijd niet door en werd hij verplaatst naar Madrid. Door de zege doet het Argentijnse River Plate de komende week mee aan het WK voor clubteams... en dat wordt gehouden in de Verenigde Arabische Emiraten. In het centrum van Rome heeft een beschonken automobilist zich vergist... en is hij per ongeluk op de wereldberoemde Spaanse trappen terechtgekomen. De man van 27 verloor de controle over zijn auto en reed naar beneden. Hij kwam al snel vast te zitten. Zijn auto en de trappen zijn licht beschadigd. Niemand raakte gewond. Het weer, het is wisselvallig en de temperatuur daalt naar zo'n 5 graden.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 Mm. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.